De gaswinning in Groningen is dit jaar door minister Kamp... al verminderd tot maximaal 30 miljard kuub. Gisteravond was er een beving van 3,1 op de schaal van Richter... de zwaarste aardbeving van dit jaar. Er is nog niet geïnventariseerd hoeveel schade er is, maar volgens burgemeester Ten Brink is het duidelijk dat de bewoners erg geschrokken zijn. Een aantal politieke partijen voert zaterdag in Almere actie tijdens een bezoek van PVV-leider Wilders. Die komt naar de stad om te protesteren tegen de uitbreiding van het asielzoekerscentrum daar. GroenLinks, PvdA en SP zullen met een spandoek op het forum in het centrum gaan staan en folders uitdelen, zegt een raadslid van GroenLinks tegen Omroep Flevoland. De partijen willen de boodschap afgeven dat vluchtelingen welkom zijn. Ook Wilders deelt zaterdagmiddag met een aantal PVV-kamerleden en raadsleden flyers uit in Almere. Verzekeringsmaatschappij Achmea gaat korting geven aan mensen die privégegevens delen. Klanten krijgen dan bijvoorbeeld een kastje in de auto dat het rijgedrag registreert. Wie niet te hard rijdt krijgt een premieverlaging. Hetzelfde geldt voor klanten die hun huis veiliger maken met een slimme thermostaat... waarin een rookmelder en een koolmonoxide-alarm zitten. Achmea is de eerste grote verzekeraar die dit doet. Het bedrijf zegt dat het de gegevens van klanten niet zal delen met derden. Rusland en de Verenigde Staten gaan snel hun militaire activiteiten in Syrië op elkaar afstemmen. Mogelijk komt er vandaag al overleg, hebben de ministers Kerry en Lavrov gezamenlijk gezegd. Lavrov zei dat militair overleg nodig is om onbedoelde incidenten tussen beide krijgsmachten te voorkomen. Het weer vandaag opnieuw zonnig en droog. Vanmiddag zo'n 16 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgen ook nog veel zon. Zaterdag geleidelijk meer bewolking vanuit het zuiden. En zondag is er een kleine kans op een enkele bui in het zuiden.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 tussen Venendaal en Driebergen 10 kilometer. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn wel weer vrij... Verderop staat een uitgebrande auto bij knooppunt Oude en daar is nog een rijstrook dicht en dat staat, levert ook 6 kilometer file op. Op de A12 verderop richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld 8 kilometer door een ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. De A20-hoek van Holland-Gouda is nog helemaal dicht bij Vlaardingen-West door een ernstig ongeluk. Het politie is op dit moment bezig met onderzoek en dat gaat waarschijnlijk nog tot half elf duren.